Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Corona-overtreders krijgen geen strafblad meer, gaat het kabinet morgen bekendmaken. Nu krijg je nog een aantekening op je strafblad als je de fout ingaat. gaat. Maar dat is binnenkort verleden tijd, vertelt verslaggever Albert Bos. De Tweede Kamer vond een strafblad veel te ver gaan voor mensen die zonder opzet de fout ingingen. Daarom moest het kabinet hiermee aan de slag. Maar dat het ook nu voor oude gevallen geldt is toch opvallend. Dat betekent dat minister Grapperhaus ook geen strafblad meer krijgt voor het overtreden van de coronaregels op zijn bruiloft. Er wordt ook nog gekeken naar de hoogte van de coronaboete. Nu krijg je een bon van 390 euro als je niet houdt aan de coronaregels. Maar de regering regeringspartijen willen het liefst dat het bedrag wordt verlaagd naar 99 euro. Er zijn ook weer nieuwe cijfers van het RIVM. Opnieuw zijn veel coronabesmettingen geregistreerd. Afgelopen dag meer dan 2500. Vooral in Amsterdam gaat het hard, net als in Rotterdam. In de wijk Delfshaven in die stad eh, duikt sinds een tijdje de coronabrigade op. Een clubje vrijwilligers loopt daar door de buurt om inwoners in hun moedertaal aan te spreken over de coronaregels. Hartstikke goed, vindt deze buurtbewoner. Ik denk dat het wel in zo'n wijk wel nodig is, want eh, ik denk niet dat iedereen NOS volgt. Dat de meeste mensen ook gewoon eh, naar tv kijkt van waar ze vandaan komen zeg maar. Deze vrijwilliger denkt ook dat het echt kan helpen om mensen op straat aan te spreken. Ik denk zoals de burgemeester dat zegt, eigenlijk alle klein beetjes helpen. Proberen iedereen te benaderen. En we weten zeker dat er mensen zijn die het ook doorgeven aan een andere. Nederlands marineschip is lekker aan het werk in het Caribisch gebied. Voor de derde keer deze maand heeft het schip een drugstransport onderschept. Op een zeilboot lag 80 kilo kook. Eerder al werden twee ladingen van ruim 450 kilo onderschept. Meer dan de helft van de jongeren vindt dat ze groener zouden moeten leven. 53 procent, blijkt het onderzoek van één Vandaag. Maar ze zeggen ook dat ze hun guilty pleasures te vaak niet voor willen opgeven. Dan moet je denken aan lang douchen of heel veel Netflixen. Krijgen nog het weer. De bewolking neemt toe. Er kan ook wat regen uitvallen. Morgen vooral in het westen en zuiden regen. Daar gaat het ook harder waaien. Op andere plekken is het droger en breekt soms de zon door. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Bij Utrecht heeft het verkeer veel vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Nieuwegein is de vertraging nog ruim een half uur. Als een ongeluk gebeurt, er is maar één rijstrook open. Dus je kunt het beste omrijden vanaf Amsterdam via Hilversum over de A1 en de A27. Verder vielen op de A6 Muiden-Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad. Daar is de vertraging nog 10 minuten.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 She asked him his name and told him what hers was He gave her a story about life With a glint in his eye and a corner of a smile One conversation, a simple moment The things that change us if we notice When we look up sometimes They said I would never make it But I was built to break the mold The only dream that I've been chasing is my own So I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop 叮咚。 the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. it's So I sing a song for the hustlers at the bus stop Single mothers waiting on a check to come Young teachers, students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 Ramoren veroint en het geluid van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal? Hoor je nu overal. Ieder allemaal weer. need somebody to hear, somebody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 Just like a little kid, mad at the world. When I'm alone, I am defenseless. Just like the boy I was afraid in the dark. Don't take it personally, don't be offended. Don't mind my mood changing like the weather. God knows I try to hold it all together. 9 is Zon,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 Een coronaboete leidt niet meer tot een strafblad en bij oude boetes wordt de aantekening geschrapt. Bronnen melden dat het kabinet dat morgen gaat besluiten. Het weer, af en toe een bui, minima tussen 8 en 12 graden. Morgen in het westen en zuiden kans op een bui. Verder droog en geregeld zon bij een graad of 15. of Sarvati. Ik weet niet wat het is maar Deze stad die heeft iets magisch We lopen door het hart van deze stad In de lente Zonder dat ik denk aan ons Het gaat niet als ik door de straten loop Ze niet naast me loopt Is het anders dan voorheen Liefie had dit gedacht Het is wit en zwart We zijn helemaal alleen En zij geeft zijn Ik mis kleur aan de stad zonder haar. Zonder haar over straat van de stad. Het maakt niet uit, niet uit waar. Ik zie haar op de terrassen aan het neuden, bij de dommen en aan de grachten. Ik weet niet wat het is, maar ook deze stad is prachtig, maar telkens als ik loop door deze stad ergens in mij Loopt ze in gedachten steeds voorbij Als ik door de straten loop, ze niet naast me loopt Is het anders dan voorheen, liefie op dit gebied Park en naar hooi, Ik weet niet wat het is, maar deze stad, wat is hier mooi. Maar telkens als ik loop door deze stad hier in april, is zij nog steeds alles wat ik wil. Zij geeft kleur, aan de stad. En heeft geen idee wat er met mij gebeurt. Als ze lacht naar mij, geeft kleur, geeft zij kleur aan de stad.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 I know you want something classy but sexy without no tongue ring. Step to your girl, let me know it's your world. Straight from the gutter, but I shine like a pearl. Uttering, stuttering, all through the night. Didn't know this love could be so tight.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 what a man got.